Ik maak een movie elke keer als Ik zie de haten, want ze zijn niet zo belangrijk. Ben aan het kijken om mijn money. ze kijkt lang omdat ik binnen met mijn cheese ben. Als ik kom, dan wil ik bitches die me teasen. Dus ga voor de ring, want ik kan echt niet meer verliezen. Ik ben in een VIP, they wanna be like me. Je kan niet komen op die bottel, je bent laatpa. Ben niet met die fuckboys, ik kan niet zo zijn. Zou die geen wat op, maar wel een kop, want ik heb hoofdpijn. Kom ik in die waggy zonder dak, dan weet je dat ze instapt. Ze van niet meer op mooi boys, je moet op doos zijn. Ze lang omdat ik binnen met mijn cheese ben. Als ik kom, dan ik, bitches die me teasen. Dus ga voor de win, want ik kan echt niet meer verliezen. Heb nu al je keuze, ik heb moeite zoals met kiezen. Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom Kijk naar mijn drip, dan gaan we stemmen wie de liddest is. Ik heb vier beleids op één rij, kijk wie de fittest is. Zeg al oh, je vriendinnen dit, we shoppen in zes winkels. Voor jij mijn bed in rood, ik ben een sekssymbol. Deze Betty wil witty, maar ben mijn sleutels verloren. Ze zei ze heeft geen kinderen, ze houdt die peuter verborgen. Waarom zo, baby? Alles is te koop, baby. Nu kijk ze lang, maar iets te lang, ben alweer gone, baby. Ik kijk lang omdat ik binnen met mijn cheese ben. Als ik kom, dan wil ik bitches die me teasen. Dus ga voor de ring, want ik kan echt niet meer verliezen. Ik weet het ook niet. Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook niet. Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook niet. Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook niet. Waarom moet het zo zijn? Dat jongens op me haten, zeg maar. Waarom moet het? Dat labels op me slapen, zeg maar. Waarom moet het? Dat bitches alles vragen, zeg maar. Waarom moet het? Dat mannen op me praten, zeg maar. zo zijn? Ik weet het ook niet. Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook niet. Waarom moet het zo zijn?